Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Volgens voorzitter Bakker is er te weinig geld en kan de rechtspraak niet anders dan roofbouw op de eigen mensen plegen. Als gevolg daarvan werden vorig jaar 4,4% van de zaken voor de Hoge Raad niet op tijd behandeld. De daders kregen daarom minder straf. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de regeringspartij van premier Roivas, die sterk voor de NAVO is. Zijn partij kreeg 28% van de stemmen. In de verkiezingen stond angst voor Russische agressie centraal. Een kwart van de Estse bevolking is Russisch. De linkse centrumpartij, waar veel Russen op stemmen, kreeg ook een kwart van de stemmen en werd daarmee tweede. Geen enkele partij wil samenwerken met de centrumpartij. Premier Roivas zal waarschijnlijk een coalitie vormen met kleinere partijen. Na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax in Eindhoven zijn gisteravond bij het Philipsstadion rellen uitgebroken. Supporters keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid greep in. Drie ME'ers raakten gewond toen er met stenen werd gegooid. In het gedrang zouden ook een vrouw en een kind gewond zijn geraakt, maar de politie kan dat niet bevestigen. Zes supporters zijn gearresteerd. Voor de wedstrijd waren ook al zes supporters opgepakt. Vijf van hen hadden vuurwerk afgestoken en één plakte stickers op een politiewagen. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen doen na het bekijken van de beelden van bewakingscamera's. Dan nog het weer, opklaringen en vannacht 2 tot 5 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met soms zon, maar er vallen ook een paar buien met kans op hagel. Het wordt zo'n 7 graden en aan zee waait het later op de dag stormachtig, kracht 8.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

should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I, I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once 拜。 You're other. No.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 my way.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 so I surrender just to hear your voice. bed.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 I'm alright when she's awake. I'm up all night, but nothing really matters. Nothing really matters.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 Lost 18 Stuck in her daydream Been this way to the motherland or sell off to another man. It's too cold.